Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belastingdienst stopt voorlopig met het terugvorderen van toeslagen van zeker 8500 mensen. Dat is een veel grotere groep dan waarvan eerder sprake was. Volgens de fiscus hebben deze mensen opzettelijk te veel toeslagen aangevraagd. De Belastingdienst had daarom dwanginvorderingen in gang gezet... waarbij salarissen en auto's in beslag kunnen worden genomen... en mensen uit hun huis kunnen worden gezet. Maar volgens staatssecretaris Snel is niet zeker dat al deze mensen schuldig zijn aan fraude. De Tweede Kamer had daarom aangedrongen op een minder harde aanpak. D66 stelt Kamervragen over de gewelddadige verstoring van een bijeenkomst van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet. Kamerlid Paternotte zegt dat premier Rutte dit soort haatgeweld van totale malloten keihard moet veroordelen. Vorig jaar nam Rutte nog afstand van alle extremisten, zowel voor als tegen Zwarte Piet. Volgens D66 moet de premier nu duidelijk uitspreken dat kick-out Zwarte Piet veilig moet kunnen vergaderen. Paternotte noemt het recht op vergadering een van onze belangrijkste vrijheden. De politie heeft voor het geweld vijf mensen opgepakt in de leeftijd van 13 tot 37 jaar. Ze komen uit Den Haag en uit Den Andel in Noord-Groningen. In Amsterdam is net als gisteren een kledingwinkel bestormd en geplunderd door een groep jongeren. Volgens AT5 stormde een groep van zo'n 15 jongeren een filiaal van Lacoste op het Rokin binnen. Ze grepen in korte tijd zoveel mogelijk spullen en gingen er weer vandoor. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het weer, in het westen enkele buien, in het oosten kans op mist.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 Just give me the ass, don't only me alone. Just do what I ask, or you could go home. Shorty getting fast with me, acting nasty and grown. She with everything she love, how I keep it gutter, licking a mac lip gloss, smelling like cocoa butter. We in the corner where it's dark, like we close the shutter. Mommy thirsty and she want me to put it on her. And shorty started to moan. She acting like I'm moving, like she taking me home. Baby get horny only when she smell my cologne. Now she wildin' and she trying to sip up on my Patron. And sip on my Ciroc while I'm all in the zone. Shorty banging, looking like a young Nina Simone. I check it. See, ma, I already know how to act. Go ahead, open it up for me, let me blow out Thank you. read your lines? Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did, and all the things that we've been through have pulled you closer.